En die trein van dat is ook niet solo, want ik ben gewoon, dat is wat waar. Al ze vindt u overbodig, tevredenheid dat is het schadelbaar. Zonder op een zolderkamer, een van paleis niet. Al is ook een wat voornamer, maar toch zing ik ook het hoogste lied. Want als de zon dan is mijn zolder verder een vallei. Hoor in de zang hoe de vogels fluiten, dan voel ik mij als in een paradijs. Zie ik de heldroos, stralen. dan laat zorgen me zo koud al zijn. Want als de zon dan is voor een zomerkamer een paleis. Slaap er in een ijzer twijfelaarsje, die twijfelachtig is tot twijfelaar. Wees een trouwen niet dan het jaartje, denk iedere nacht op altijd in elkaar. Niet dat dubbel anders gaat slapen, denk maar dat ik iedere lang maar terug. En het morgen vroeg mij het ontwaken, ik in de moddergraaf riep werken. Want als de zon schijnt, nog maar een regen, dan is voor een zonder kamer een Voor ik in de dag vol de vogels fluiten, dan voel ik mij als in een paradijs. Zie ik de helder voor een is voor een zolderkamer camera. paleis. cercano.